Nadat de dader het vertrouwen heeft gewonnen... vraagt hij om naaktfoto's en video's en soms zelfs om seks. Volgens het Centrum van Seksueel Geweld zijn niet alleen meisjes... maar ook steeds vaker jongens slachtoffer. Ook zijn de daders zelf vaak opvallend jong. Donald Trump zegt dat hij niet schuldig is aan het manipuleren van de presidentsverkiezingen in 2020. Gisteren moest de oud-president van Amerika voor de rechter verschijnen. Volgens Trump is het een politieke afrekening. This is a very sad day for America. Uh, when you look at what's happening, this is a persecution of a political opponent. This was never supposed to happen in America. Als Trump schuldig wordt bevonden, kan hij voor een aantal jaar de bak ingaan. De volgende zitting is eind deze maand. Zakkenrollers doen goede zaken. In het eerste halfjaar werd er in ons land 6500 keer aangifte gedaan... van een gestolen telefoon, portemonnee of zonnebril. Dat is een stijging van bijna 40 in vergelijking met vorig jaar, schrijft de Telegraaf. Volgens de krant slaan ze vooral hun slag op festivals en concerten. En vanavond is het zover, de aftrap van het nieuwe voetbalseizoen. De KVB gaat dit seizoen strenger optreden tegen homofobe spreekkoren. Sportjournalist Thijs Smeenk legt uit hoe dat in zijn werk gaat. Als er komend seizoen homofobe leuzen of spreekkoren te horen zijn... dan zal eh, de speaker in het stadion eerst de supporters gaan waarschuwen van houd hiermee op... Werkt dat niet, dan eh, kan de scheidsrechter beslissen om de wedstrijd tijdelijk eh, stil te leggen. En dat is anders dan hoe er eerst werd omgegaan met homofobe spreekoren. En de aanleiding lijkt toch wel te zijn de spreekoren van vorig seizoen... gericht aan eh, toenmalig PSV-speler Xavi Simons. Xavi Simons is homo, hoorde je geregeld. En wat toen nog gebeurde was dat de scheidsrechter ging vragen aan Simons zelf... van heb jij daar last van? En nu zijn de clubs en de voetbalbond er wel van... moeten we niet neerleggen bij een, bij een speler... Maar dit is ons beleid. Als dat gebeurt, wij willen dat niet meer, dan eh, stoppen wij, eh, stoppen wij de wedstrijd. Vanavond om 8 uur strijden Feyenoord en PSV om de Johan Cruijffschaal... en wordt het nieuwe voetbalseizoen dus afgetrapt. Krijg je nog het weer, bewolkt en er vallen buien. In het oost- en zuidoosten ook kans op onweer. Tussendoor is er een klein beetje ruimte voor de zon.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 En volgens de Deense minister van Justitie is daardoor de veiligheidssituatie veranderd. Volgens Rusland zijn meerdere Oekraïnse drones onderschept. Boven de Krim zouden zeker tien drones zijn neergehaald. En in de Russische haven van Novorossiysk aan de Zwarte Zee... zouden twee Oekraïnse zeedrones een aanval hebben uitgevoerd. Een groot beeld van een plassende ijsbeer in Amersfoort blijft vanaf nu s'nachts stil. Omwonenden hadden last van het geluid van het water dat de gracht in klettert. De grote ijsbeer staat sinds een maand in de Amersfoortse binnenstad. Het weer, grijs en regenachtig, later op de dag vaker droog.